the of my eyes can see, I can see the rainy day. Sitting down in the chair of my room. I was looking for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things we once have known. thinking it'll come back and reach my home. It's like a distance, like a distant face. It's like a shadow, shadow, shadow. Oh, oh. you know it's something I can touch is heavenly. There's a calm, shelter of my mind. That's my love and my tears. And I keep on looking for a reason which is not here. Sting it. Thank you. Thank het blijft een leuk liedje hè, met het fantastische gitaarspel van Eelco Gelling. Blijft mooi. Kom langs, ontmoet anderen. Klets bij en geniet van een kopje koffie of thee. En het is altijd gratis. En het is van maandag en dinsdag van 10 tot 12 uur, pluspunt Noord. En woensdag van 10 tot 12 uur, pluspunt in het centrum. En dan heb ik het over gezellig samen koffie drinken en hele leuke dingen doen. Iedereen is welkom, loop binnen, schuif aan en maak er een gezellige ochtend van. En ja, er zijn ook mensen die moeten werken van 9 tot 5.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 Looking out. ja, als u per ongeluk niet hoeft te werken... dan is er morgen in Pluspunt Locatiecentrum in de Blauwe Tram... kan u heerlijk gezellig een biljartje leggen. En in de grote staal, daar staat een biljart... en iedereen is van harte welkom. Het biljart is mogelijk op werkdagen, op wisselende tijden... En, maar dan moet wel even een afspraak maken. En dat gaat u doen met telefoonnummer 5740330. En het is de graag, eh, maar dan moet ik verder even <laughs> kijken wat er precies staat. De maandelijkse betaling is 10 dus euro voor één keer in de week biljarten. Dus voor twee keer in de week, ja, tel maar door, 20 euro. Dus het is donderdag van half elf tot 12 uur. En je kan ook vrijdag, ook van, half, van half elf, maar dan tot drie uur middags. En dinsdag van 12 tot half twee En woensdag van 12 tot 3. Dus er is genoeg te doen in de blauwe tram om gezellig een weer te leggen. Bringing Her Home To Me, The Animals. Ja, yeah. ja, ik ga speciaal een plaatje draaien voor mijn zoon. En dat is Elvis Presley. My boy. You're sleeping, son, I know. But I really this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me. happy home, but God knows how I try.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 een gouden ouwe, ouwe, ouwe. Say that you care if you say you love me madly. I'd gladly be there like a puppet on a string. like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down. puppet on a string. I may win on the roundabout, then I lose on the swings. In or out, there is never a doubt. string. Ja, dat was Sandy Shaw met poppetjes aan een touwtje. Poppet aan een string. De Breiklub, de Breikunstenaars, komen elke, dinsdag, nee, elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid. En dat is het belangrijkste. De deelname is gratis en ik had ook nog een bakje koffie gratis. Een leuke muts of een poncho, een hippe tas, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn ook te koop. Opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie? Neem contact op met de balie van Pluspunt via telefoonnummer 5740330. Of loop eens gezellig langs. Van 2 tot 4 uur. Ja, het is alleen maar gezelligheid. En wat ze dan doen? Ze zijn allemaal bij elkaar. We all stand together. Paul McCartney. Ken u hem nog, dat tekenfilmpje met die kikkertjes? Kunt u wat extra boterham gebruiken? Vrijwilligers van Haarlem Food Rub Future halen etenswaren op bij supermarkten... die over de houdbaarheidsdatum zijn, maar nog prima voor de consumptie. Heel veel etenswaren die over tijd zijn, worden meestal vernietigd. Daarom hebben Pluspunt Zandvoort en Future, eh, Food Future een nieuwe plan tegen voedselverspilling bedacht. Elke vrijdag zullen Pluspunt vrijwilligers opgehaalde etenswaren uitdelen. Iedereen met een inkomen rond de Zandvoortpasnorm komt in aanmerking voor deze actie. En geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Samen Zandvoort. Telefoonnummer 5719393. 5719393. En de wederse uitgifte is vrijdag in de Oude Kruisgebouw... Nicolaas Beetslaan, nummer 14 in Zandvoort. Deze etenswaren die vrijdagochtend bij de supermarkt hebben opgehaald... zullen gratis verdeeld worden onder degenen die zich aangemeld hebben. Deze verdeling vindt plaats vanaf half elf. En de deelnemers die moeten wel zelf een, een boodschappentas meenemen. En als je daar dan bent, dan denk je... ja, you never walk alone. when you were through a storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. at the end the golden sky and a sweet altijd mooi eh, als je niet alleen loopt. Het is prachtig. Theo Chinchu weet als geen ander te vertellen over poëzie. Hij bespreekt en leest allerlei werken. Om de maand, op vrijdagmiddag, behandelt hij telkens een nieuw thema aan de grote tafel in de bibliotheek. Deze activiteiten, nou, die kost slechts 2,50 en dan krijg je ook koffie of thee voor en een koekje. 14 uur tot 15.30 uur, 30, locatie, bibliotheek, de Blauwe Tram. En aanmelden via de balie 5740330. Toen ik vanmorgen naar buiten keek, toen was het mistig. Maar gisteren heb ik, zeg ik tegen mevrouw... Have you seen the rain? Cleaners Clearwater Revival. die ik voor u ga draaien is Dr. Hook en is Madison Show. Baby makes her blue jeans talk. Gerardus Theodore Hermans, geboren in 1916 en overleden in 2000... was een Nederlandse cabaretier, kunstschilder en dichter. Hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Samen met Wim Zonneveld en Wim Kan. En ik heb voor gekozen, alhoewel het een van de populairste liedjes van Hermans is... verscheen het nooit op een single. Bossen van 24 rozen legde men trouwens op een kist van Hermans op die begrafenis. Hier komt Toon Hermans met 24 rozen. 14 appelbomen in de zomerzon. Zeven dikke tranen op een bruidsjapon. Vijftien zomersproetjes op een wang Twee enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou. En 24 rozen. wel even voorgeklapt worden, denk ik. Zeer bedankt. Ik zal maar niet zeggen wat hij zei. Heel lief. Zeven stille nonnetjes op oude jaar. Twee aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 toppers in een blik. Zeven hiks van iemand met de hik. En vier papieren vliegers aan een touw. Ja, hij blijft klappen. En terecht natuurlijk, want het was een, een hele grote in die tijd, na de oorlog. Inderdaad, een van de mooiste, mooiste liedjes van Tom Hermans, vond ik zelf.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 Die uitgaat van veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Als je oud bent, dan ben je niet bejaard. Dan ben je old M. Wise, Adam Pearson Project. to the Dus niet vergeten, je bent niet oud, maar je bent old and wise. Artiest in het licht. The Wallace Collection was een Belgische rockband die furoren maakte met hun album Lightning Cavalier uit 1969. Het album werd opgenomen in de Abbey Road Studios van de Beatles en werd een succes. Mede dankzij de single Daydream, die een nummer 1 hit werd... in meer dan 20 landen. Van de single werden 2 miljoen exemplaren verkocht. En deze ga ik dan ook voor u draaien. De Wallace Collection met Daydream. Ja, la la la. Zo kan ik natuurlijk nog een uurtje doorgaan, hè. Zo gaat dat gewoon. Tijdens de algemene ledenvergadering van SV Zandvoort op 26 januari... zijn de trouwe leden Arend Stobbelaar en Aldert Stobbelaar... gehuldigd wegen hun respectievelijk 72 en 70-jarig lidmaatschap van SV Zandvoort. Voorheen Zandvoort Deze beide heren maakten in het jaar 1967 deel uit van het eerste elftal van Zandvoort Meeuwen... dat op 16 april 1967 kampioen werd. Aanders gaf aan in zijn carrière 175 doelpunten voor Zandvoort Meeuwen te hebben gemaakt. Nou, daar hebben we wel een bosje rozen voor over. Ja, dat was Bette Midler met de Rose. Dit was alweer de laatste. Ik ga afsluiten met een instrumentaaltje. Graag tot volgende week. Alleen dan ben ik niet in de studio. Maar de opname heb ik gemaakt. Ik ga een weekje ertussenuit. En ik wens u heel veel plezier. En graag tot die week erop weer in de studio.